Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die gisteravond een gijzeling veroorzaakte in Amsterdam... kwam al vaker in aanraking met de politie, dat schrijft het Parool. De man van 27 zou vaker verward gedrag hebben vertoond... en ook is hij volgens de krant meerdere keren met justitie in aanraking geweest. Onder meer voor het belagen van zijn ex-vriendin. Gisteravond viel de man de Apple Store aan het Leidseplein binnen. Hij wilde 200 miljoen euro aan crypto... Uiteindelijk eindigde de gijzeling toen hij naar buiten rende. De politie reed hem aan met een auto. In Lissabon is de wedstrijd Ajax-Benfica begonnen. Het zijn de achtste finales in de Champions League. En Benfica beleefde tot, tot nu een vrij dramatisch seizoen, zegt commentator Arman Afsaroglu. Betrokken bij een groot omkoopschandaal, trainer eruit gegooid. De huidige trainer staat ook onder druk. Ploeg staat derde in de Portugese competitie. Dus het is niet zo dat ze nu in eh, bloedvorm naar deze wedstrijd toeleven, Benfica. En in de eerste divisie spelen hele andere problemen. Mogen supporters verkleed naar de wedstrijd komen? Supporters van MVV waren van plan om in carnavalskleding naar de wedstrijd tegen FC Dordrecht te komen. Maar dat zien ze in Dordrecht niet zitten, zegt verslaggever Jimmy Leenders van De Limburger. Nou, bij eh, FC Dordrecht zeggen ze, dit heeft met de veiligheid te maken. Wij moeten iedereen fouilleren en wij worden geacht toe te zien op de veiligheid in het stadion. Ja, dat gaat niet wanneer de supporters zich in eh, carnavalskleding uitdossen, zeggen ze en toch is FC Dordrecht de enige club die verklede supporters gaat weigeren. Dat is overigens een eh, keuze van de club zelf. Het gaat hier zeker niet om een landelijke regel of om een decreet van de KNVB. Alle Limburgse clubs spelen dit weekend een eh, uitwedstrijd. Dat heeft met de politie inzet te maken. En FC Dordrecht is de enige club die heeft gezegd dit willen we niet hebben. Sterker nog, eh, bij Almere City, dat VVV Venlo op bezoek krijgt, hebben ze gezegd... we verwachten juist dat jullie hier verkleed naartoe komen. De voetbalwedstrijd in Dordrecht wordt aanstaande vrijdag gespeeld met supporters in gewone kleding. Het weer nog, vanavond en vannacht wat meer bewolking. Morgen gaat het toch weer even regenen, het wordt een graad of 9. Maar als het goed is komt de zon dit weekend weer terug. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier, je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij het hier. Dit is nog zeker niet de laatste we gaan nog lange niet naar huis. Pas als de gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij nog. dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. De is nog zeker niet de laatste, want wij gaan tot de bovenvroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier, je leeft nog steeds op aarde, dan zinken wij je dier. De eerste is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet karaard. Maar zoals de haag gaat kraaien, doen wij het dichtbij uit en zingen wij nog één keer luid. Het is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen op hier. Je leeft nog steeds op aarde te dus drinken bij je dier. Het is nog zeker niet de laatste.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 Jump wanna be free. Come south of the border free come south of the border with me. Het ritme van Zandvoort. A hundred days have made me older since the last time that 9. just for you. Dus neem mij niet voor lief Je weet dat liefde gratis is Weet dat mijn liefde gratis is voor jou Ik how much pleasure the winter could bring.